uur. Waterbalgemoed bij het RWS Journaal. De band heeft documenten in handen gekregen waaruit blijkt dat er bijna twee keer zoveel geld nodig is om alle opleidingen aan te kunnen bieden, ruim 43 miljoen euro. Door de tekorten zijn volgens de krant onder meer opleidingen voor het digitale politiewerk geschrapt, terwijl kennis van computers juist steeds belangrijker wordt bij de opsporing. Ook is er geen geld voor juridische en financiële opleidingen die agenten helpen bij het afpakken van crimineel geld. Snowboardster Cheryl Maas heeft niet voor een verrassing kunnen zorgen bij het onderdeel sloopstaal op de Olympische Spelen. In beide runs van de finale ging ze onderuit, waardoor er geen zicht was op een medaille. Naast Maas vielen er nog meer deelnemers, mogelijk door de harde wind op de piste. Daardoor werd de wedstrijd ook ruim een uur uitgesteld. Team NL komt later vandaag nog in actie bij het schaatsen op de 1500 meter voor vrouwen. De man die op Facebook dreigde met een moordaanslag op Sinterklaas... heeft geen spijt van zijn actie. In het tv-programma De Nieuwe Maan zei hij dat het een grap was. Het OM doet onderzoek naar het bericht... waarin werd gedreigd met een aanslag tijdens de landelijke intocht vorig jaar. De schrijver is van een extreem linkse actiegroep... en maakte de opmerking in de Zwarte Pieten-discussie. De staat New York sleept de Weinstein Company voor de rechter. Volgens de procureur-generaal heeft het filmbedrijf werknemers niet beschermd... tegen seksueel wangedrag en intimidatie door medeoprichter Harvey Weinstein. Daarom zouden slachtoffers een schadevergoeding moeten krijgen. New York begon een onderzoek naar het bedrijf toen bleek dat Weinstein zich jarenlang heeft misdragen. Het weer, winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten kunnen vannacht gladheid veroorzaken. Ook overdag is er kans op gladheid door winterse buien, vooral in de noordelijke helft van het land.